Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Polen wil de noodtoestand uitroepen vanwege de overstromingen in het zuidwesten. Met de noodtoestand krijgt de overheid meer bevoegdheden. Polen heeft ook de Europese Unie om hulp gevraagd. In het getroffen gebied is gisteravond opnieuw een evacuatieoproep gedaan. Zo'n 20.000 mensen moeten hun huis uit vanwege een dam die op doorbreken staat. Door de regenval in Midden- en Oost-Europa zijn al meerdere dammen doorgebroken. De regen zal nog dagen aanhouden. Zeker acht mensen zijn omgekomen. Volgens de Amerikaanse veiligheidsdiensten lijkt het erop dat Donald Trump doelwit is geweest van een aanslag. Een man van 58 stond met een geweer bij het hek van de golfclub van Trump in Florida. Volgens de Secret Service stond Trump op zo'n 450 meter afstand te golven en is hij ongedeerd. De verdachte heeft niet geschoten. Hij werd gezien door de Secret Service en onder vuur genomen. Een ooggetuige zag de verdachte vervolgens vluchten in een zwarte auto. De politie kon de man traceren en later aanhouden. In Marokko heeft de politie honderden jongeren tegengehouden... die de grens met Spanje wilden oversteken. Ze wilden de Spaanse enclave Ceuta binnengaan. De afgelopen weken gingen video's rond waarin jongeren werden aangemoedigd... om met z'n allen de grens over te steken. Ze zeggen geen toekomst meer te zien in Marokko. De politie heeft de beveiliging in Ceuta opgeschroefd. Een man uit Barendrecht is opgepakt voor kindermisbruik. Volgens de Telegraaf gaat het om een grote en ernstige zedenzaak. De man van 45 zou kinderen van verschillende leeftijden hebben misbruikt. Hij zou zijn slachtoffers kennen van verenigingen en via kennissen. De man kwam bij het OM in beeld nadat hij zichzelf had gemeld op het politiebureau. Dinsdag is hij aangehouden. Hij zit voorlopig in voorarrest. Het weer, vannacht steeds meer bewolking met in het noorden en westen wat regen. De temperatuur ligt rond de 11 graden.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 Beyonce, Baby boy, you stay on my mind, fulfill my fantasy. Come on, tell me how you feel. I think about you all the time. I see you in Come on, girl, tell me what's the deal. I think about you all the time.